uur. Visser met het NOS-journaal. De Engelse Verbond wil dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, de verkiezing van een nieuwe president uitstelt. De verkiezing staat gepland voor morgen en huidig president Blatter is de enige kandidaat. Zijn rivaal Bin Hammam heeft zich teruggetrokken na beschuldigingen over corruptie. De Engelse Voetbalbond hoopt dat de andere bonden ook zullen aandringen op uitstel. De FIFA is al maanden in de greep van een corruptieschandaal en enkele functionarissen onder wie Bin Hammam zijn geschorst. Ook Blatter zelf ligt onder vuur, maar hij wijst alle beschuldigingen van de hand. Volgens hem is er geen sprake van een crisis en zal de FIFA de problemen die er zijn intern oplossen. Volgens de VN Mensenrechtenraad heeft het Jemenitische leger in de stad Thais de afgelopen dagen zeker 50 mensen omgebracht. Gebeurde bij de ontruiming van een tentenkamp met duizenden tegenstanders van president Saleh. Die hielden een plein in Thais al maanden bezet. Bij de ontruiming van het kamp afgelopen zondag raakten zeker 100 mensen gewond. In de hoofdstad Sanaa zijn zware gevechten uitgebroken tussen het leger en aanhangers van een plaatselijke stamleider. De stamleider heeft zich bij de oppositie aangesloten. Toen regeringstroepen hem wilden arresteren, bezetten diens aanhangers regering op een middelbare school in Gennep heeft een docent de foute antwoorden van een aantal eindexamenkandidaten verbeterd. De leraar Duits van het Elsendaal College veranderde stiekem de antwoorden van elf MAVO-leerlingen. Daarna werden de examens voor een tweede correctieronde naar een andere school gestuurd. Daar ontdekte een docent de verbeteringen en trok aan de bel. De directie van het Elsendaal College heeft de leraar Duits op non-actief gesteld en de onderwijsinspectie ingelicht. Kans bestaat dat de elf leerlingen het examen Duits moeten overdoen. Het weer, vanmiddag in het westen droog en later breekt de zon door. In het oosten bewolkt en wat regen bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 www.zfmzandvoort.nl something you can synthesize sempre attenti ai miei spostamenti Quando dal tuo spazio me ne uscivo un po' Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi indiavolati ogni sera la tua gelosia, anche se poi è forse oh, più la mia.